Hij hoorde van getuigen dat de motor van het vliegtuig op hol sloeg tijdens het taxiën. De vlieger heeft gelijk gedacht, dit is niet goed, is er uitgesprongen eh, en maakt het, nou wat ik ook begrepen heb, allemaal onbevestigd goed. De crewchief die erbij staat, de persoon die dan de vlieger eigenlijk begeleidt tot het moment dat het toestel wegtaxiest om, eh, om weg te gaan voor de vlucht eh, die schijnt ook eh, wel gewond geraakt te zijn, maar die schijnt het ook goed te maken. Het zou gaan om een Belgische F-16. De Nederlandse F-16's verdwijnen binnenkort uit Leeuwarden. Vorige week maakten ze nog een afscheidstochtje over de Friese Elfsteden. Verzekeringsbedrijven hebben een eerste schatting gemaakt van de schade door het noodweer van een paar weken geleden. In dorpen in Noord-Holland en Utrecht viel in korte tijd enorm veel regen. Waarschijnlijk is er voor zo'n 37 miljoen euro aan schade, denken verzekeraars. De vader van Britney Spears blijft voorlopig de baas over haar geldzaken. De zangeres had aan de rechter gevraagd om hem te ontslaan als haar curator... en de administratie over te dragen aan een professioneel bedrijf. Dat gaat niet door. Het bedrijf mag wel meekijken of alles goed verloopt. En gooi je cola of waterflesje niet meer zomaar in de prullenbak... want dan gooi je ook je statiegeld weg. Op alle kleine plastic flesjes zit nu 15 cent statiegeld. In de hoop dat je dat flesje bij een supermarkt of tankstation weer inlevert... in plaats van dumpt in de natuur. Het zorgt natuurlijk voor veel extra plastic in bijvoorbeeld supermarkten... die de flessen ook automaten hebben laten aanpassen. Dus die worden fijn eh, getest, geperforeerd en die vallen in een bak. En daardoor kun je eigenlijk eh, veel meer capaciteit kwijt dan wanneer je de fles eigenlijk in een grote zak laat eh, vallen. En een flesje frisdrank van de ene supermarkt kun je ook inleveren bij de concurrent. Ze zijn geen eilandoplossingen meer. Eh, en dat is voor de consument denk ik ook handig. Dat je niet speciaal naar een bepaalde winkel moet, maar dat je gewoon overal alles kan inleveren. Het is niet de enige verandering die vandaag is ingegaan. Je moet ook extra belasting gaan betalen voor pakketjes uit Chinese webshops. En het minimumloon gaat ook wat omhoog. Het weer. Op veel plekken valt regen. Het is 16 tot 18 graden vanmiddag.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 Hij werd op straat neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het Verbond van Verzekeraars schat de schade die vorige maand werd veroorzaakt door het noodweer dat over Nederland trok op circa 37 miljoen euro. Met name Leersum werd zwaar getroffen.